Lieselot Thomas met het NOS-journaal. CDA-minister... Spraak van het Turkse meisje Semia. meisje werd 18 jaar geleden in een huis in Deventer verkracht en gedood. Een 49-jarige man uit Enschede kreeg daarvoor 12 jaar cel in tbs met dwangverpleging. De man was in Deventer de overbuurman van het meisje en was in beeld als verdachte, maar werd bij gebrek aan bewijs vrijgelaten. Afgelopen juni werd de man opnieuw opgepakt op verdenking van ontucht met een peuter uit Glanerburg en het verspreiden van kinderporno. Zijn DNA bleek overeen te komen met het DNA dat op het Turkse meisje werd gevonden. De Thaise regering zegt dat het leger de situatie in de hoofdstad Bangkok grotendeels onder controle heeft. Duizenden roodhemden hebben de zakenwijk die ze de afgelopen weken bezet hielden inmiddels verlaten. Eén bankgebouw is vandaag in brand gestoken. En een leider van de Thaise roodhemden heeft zijn aanhangers opgeroepen om niet langer geweld te gebruiken. Gisteren waren er rellen in de hoofdstad Bangkok en werden tientallen gebouwen in brand gestoken... nadat een aantal oppositieleiders zich had overgegeven. Pakistan heeft nu ook toegang tot videowebsite YouTube geblokkeerd. De autoriteiten willen zo voorkomen dat Pakistanse internetgebruikers godlastelijke filmpjes zien. Gisteren werd de netwerksite Facebook al geblokkeerd. Dat gebeurde nadat een Amerikaanse cartooniste had opgeroepen om tekeningen te maken van de profeet Mohammed. Ze deed dat vanwege de ophef over een recente aflevering van de serie South Park. Daarin zou de profeet te zien zijn in een berenpak, waarna bedreigingen besloten de makers de animatieserie aan te passen. En dan het weer. In het westen komen wolkenvelden voor.